Het eindbedrag van Spin for Life. Het eindbedrag van Spin for Life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. Niks marathon. Raoul Schram. En start van het weekend vier je natuurlijk met de beste beats op vrijdag. Het is de Slam Mix Marathon om 5 uur. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. De Slam Mix Marathon Chart komt eraan. En dit was vorige week de grootste. Is dat deze week ook zo? Dat hoor je over een uurtje. En nu een uur lang in de mix. Joel Corey. Hij heeft smaak. Hij start zijn mix met de klapper van het moment. Another. En talk to you. back, back, back, back, back, weet nooit waar je aan toe bent. Je moet als vrouw zijnde denk ik geen relatie met hem hebben. Je weet nooit waar je aan toe bent. Ken de zin. Goed dat je erbij bent. De beste beat op vrijdag. Natuurlijk. Via het weekend met Slam en de Mix Marathon. Met dus een uur lang in de mix. Joel Corrie.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 je het weekend met de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Een gloednieuwe Slam Mix Marathon Chart zometeen. En uur rollend het weekend in met een uur lang in de mix. Joel Corey. standing. Don't care if they can't stand me. I'm sitting on top of the world like this. Damn. need I got a reason. See, I look too good to be driving that. And I look too good to be buying that. You know, I look way too good to be trying that. I'm conceited. I got a reason. Damn, I look good. And can't nobody freaking like I could. Yeah, okay, I got a little fat, but my shorty told me that he like it like that. I'm happy. I'm happy. Another me that never can be. See, I'm so outstanding. Don't care if they can't stand me. I'm sitting on top. Like crazy. I look too good for this necklace. Renegades and we breaking them all. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the who stole to the depths in your web, so you're taking to us get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All your studs and your duds and your ladies to fly. Hit the moment like a grip in the earth. Feel away from the feeling the dirt. If you get it now, you're feeling the work. Feel the sense I used to make when everything did, did, did, did. feeling your worth. Fitness on you used to make when everything used to hurt. losing met hem hebt en je niet op hem hoeft te bouwen, is het er prima toch? Laat je je lekker verrassen. Joe Corey in de Slam Mix Marathon. wat is je plan zo meteen na vijf als het weekend begonnen is? Deel het vooral even in de Slam app. Leuk om eh, te horen wat je weekendplannen zijn. Ik deel ze eh, ook alvast met je. Zometeen de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Want de Mix Marathon Chart die komt eraan. Zometeen om 5 uur. En nu het staartje. We laten ons nog even verrassen. Van de Mix van Joel Corey in de Marathon. but I'm